Dans met mij, dans met mij, die laatste tango. Deze nacht geeft weer de voor voorbij. Want vannacht, want vannacht, vond ik jou lief. Dans met mij, die laatste tango. De muziek klinkt voor de laatste maal. Sprookje voor waren, dicht bij elkaar. En langzaam gaat het licht uit in de zaal. Sinds een paar dagen loop ik me af te vragen, zal ik nog ooit gelukkig zijn? Dat is vergeten, want jij en ik beweten, we zullen altijd samen zijn. Kijk ik jou maar aan, voel ik spontaan. Dit is de grote liefde, die voor ons nooit zal vergaan. Dans met mij Deze nacht geen veel te vlug voorbij. Want vannacht, want vannacht vond ik jouw liefde en begon het geluk voor jou en mij. Dans met mij, die laatste dans. laatste maal. Sprookje voor Waren. dicht bij En langzaam gaat de blik uit in de zaal. En langzaam